Jobboot met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn door een defecte cv installatie in een appartementencomplex 16 mensen onwel geraakt. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is koolmonoxide vrijgekomen. Verschillende mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De woningen zijn na controle van de brandweer weer vrijgegeven. De cv-installatie mag niet meer gebruikt worden tot een installateur ernaar heeft gekeken. Bij luchtaanvallen door de internationale troepenmacht in Afghanistan zijn in de provincie Helmand zeker 18 burgers om het leven gekomen. Dat zegt de VN in een verklaring. De slachtoffers zouden vooral vrouwen en kinderen zijn. Afghaanse bronnen spreken van 22 doden. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door vliegtuigen van de Verenigde Staten. De Amerikaanse luchtmacht ondersteunt de NAVO-missie in Helmand in de strijd tegen de Taliban. De Amerikaanse jazzlegende Al Jarreau is in een ziekenhuis in Los Angeles overleden. Hij was 76 jaar. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Jarreau kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Vorige week moest hij zijn tournee afbreken wegens oververmoeidheid en werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Daarna leek hij langzaam te herstellen, al werd erbij gezegd dat het zijn laatste tournee was geweest. Al Giro won tijdens een carrière die meer dan 50 jaar duurde zeven Grammys. De Nigeriaanse regering heeft meer dan 160 miljoen euro in beslag genomen dat uit de staatskas was verdwenen. Of er mensen zijn aangehouden is niet bekend. Het geld is opgespoord dankzij tips van burgers. President Buhari, die de corruptie in zijn land wil bestrijden, voerde vorig jaar een klokkenluidersregeling in. Mensen die zich daarvoor melden kunnen 5% van het in beslag genomen geld als beloning krijgen. Vorige week werd door een tip van een klokkenluider bijna 10 miljoen euro in beslag genomen bij de voormalige directeur van de staatsoliemaatschappij. De man wordt verdacht van witwaspraktijken. Het weer. droge en opklaringen. Vannacht 1 tot 2 graden vorst.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 Um, we beginnen met een gloed, gloed nieuwe album van Mira Saiba. Een van het, ja, het is een meneer en een mevrouw uit eh, de, eh, van het album organisatie Spirit Voice. En zij maakt het nieuwe album Ice Like Stars. Nou, dat is eigenlijk de subtitel, de andere titel. Dat is de hoofdtitel, die is in een heel andere taal geschreven. Nou, krijg dat maar eens uit je bek. Ehm, goed, dan gaan we naar luisteren. En natuurlijk ook nog eh, veel andere werkjes.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 I'm Gudu from White Sun, one of the artists on Peaceful Radio. I can't be your bride. All men are false, says my mother. They'll tell you wicked love and lies the very next evening. got a chain five miles long, and in every lane a heart does dangle of another maid.